Maar vandaag besloten ze toch anders, zegt minister Hugo de Jonge. De conclusie kan echt alleen maar zijn, de druk op de zorg neemt ongelooflijk toe. En alles wat je kunt doen om de druk op de zorg te verlichten, moet je willen doen. De zorg heeft de druk zat. Vorig jaar mocht je ook geen vuurwerk afsteken. Dat scheelde zo'n 600 slachtoffers op de eerste hulp. Niet iedereen is blij met het besluit. Deze vuurwerkverkoper is vooral teleurgesteld. Helaas, eh, wederom een jaar zonder vuurwerkverkoop. We balen er enorm van. Naar mijn mening had het beter gekund door, eh, doordat dit soort problemen vroegtijdig onderkend waren. Want we weten natuurlijk allemaal al maanden van de problematiek. Alleen niemand durft er een besluit over te nemen en dat is best wel frustrerend. Het kabinet is nog bezig met een regeling om vuurwerkhandelaren te compenseren. De marechaussee gaat aan de grens niet langer etnisch profileren. Twee maanden geleden gaf de rechter juist nog toestemming om dat wel te doen. Maar de marechaussee ziet daar nu vanaf. Onder meer vanwege de maatschappelijke discussie daarover, zeggen ze. We zijn er weer bij en dat is prima. Oranje heeft zich deze week natuurlijk geplaatst voor het WK volgend jaar in Qatar. En dat zien ze ook bij de FIFA. Nederland is op de wereldranglijst een plekje gestegen en is daarmee weer terug in de top 10. België is nog altijd de nummer 1. In Diergaarde Blijdorp hoesten de leeuwen en gorilla's. Ze zijn besmet met corona. Ook Bokito zit te niezen. En dus zitten de beesten er wat grieperig bij, vertelt de verzorger. Op het moment is met name het hoesten zeg maar echt eh, eh, in de voorgrond getreden. En er zijn er geen maagdarmklachten meer. Eh, er zijn nog wel een aantal dieren wat slomer. De verblijven zijn meteen dichtgegaan toen duidelijk was dat de dieren corona hebben. Zodat bezoekers niet besmet raken. De verzorgers denken dat een medewerker corona had, maar zonder klachten... waardoor de apen en leeuwen besmet zijn. Het weer vanavond grijs en meestal droog. Morgen ook wat grijs en wat kans op motregen. Dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet bijzonder veel aan de hand onderweg. De meeste files veroorzaken enkele minuten vertraging. Een uitschieter is de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenveldert. Daar heb je een kwartier vertraging. En op de A6 van Muiden naar Lelystad staat het vast tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Door een auto met pech doe je er een kwartier langer over daar.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 krijgen nogmaals 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het fonds stelt ook geld ter beschikking aan lokale fondsen... die daarmee bijzonder schrijnende gevallen kunnen helpen. De Raad van State biedt excuses aan voor zijn rol in het toeslagenschandaal. Aanleiding is een eigen rapport waarin de Raad zegt dat te lang een strenge lijn is vastgehouden. De 21 Nederlanders die nog vastzaten in een quarantainehotel op Sardinië... mogen vanavond weer naar huis. Na een corona-uitbraak moesten 44 reizigers in quarantaine. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt af naar een graad of 10.